Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is het openingsuur van de Daverende Radio 501. Is Radio 501. 501. Je luistert naar het openingsuur van de Radio 501 Daveronde Donderdag. De Daveronde Donderdag is iedere week te beluisteren van 1 uur s middags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daarvoor onder donderdag. Dit is Radio 501. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal de wind nooit over dit water waaien. Zal geen sleeboot ooit in dit laatste zonlicht draaien. Zullen wij niet langs de kant te kijken staan. dan zal het Mooier dan u zal de wind die wolken nooit verplaatsen. Zal de hemel nooit in die flatramen weer kaatsen. Zullen wij dit ademloos niet gadeslaan? slaan? nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal geen meeuw ooit stil hangen zwijgen. Zal die rook nooit uit fabrieksschoorstenen stijgen. En zien wij dit samen niet sprakeloos aan mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stilstromende water, met zijn eeuwig klinkend lied. Want vergeet het maar, vergeet het maar, maar vergeet het niet. no 801. Daverende donderdag. Het is weer tijd om de donderdisc van 8 december bekend te maken. En de donderdisc is vandaag tot middernacht All the Men I'll Never Be van Jonathan Jeremiah.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 I said you Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. geluid van West-Friesland. Dit is Radio 501. Taking on the water, diesel and stores. Laying up a while before I'm back on board patching her up to go fishing again, fishing again. Welding her rudder, scrubbing her keel, scars on her belly need time to heal in the dark with the trawler man. dark as the night. And I need a guiding light to keep me from foundering on the rock. My only prayer is just to see you there at the end of my.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 They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. baby, now you do. Mm-hmm. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games.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 Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes. U kunt er zelf veel aan doen om het risico te verkleinen. Doe de diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Horen wagenwijd open voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jenno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen. En Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk. Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen.